5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De jongen van 16 die gisteren bij zijn school in Roermond... enkele keren met een geweer schoot, mag daar niet terugkomen. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst voor ouders. De jongen loste zowel binnen als buiten de school voor speciaal onderwijs enkele schoten. Er raakte niemand en werd buiten door de politie overmeesterd. De jongen bleek meer wapens bij zich te hebben, waaronder een bijl en messen. Hij had vermoedelijk ruzie met een andere leerling. Bij Paleis het Loo hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd. Ze zijn tegen het jaarlijkse afsluiten in de herfst van de bossen bij het paleis... in verband met het jachtseizoen. Een groot deel van het kroondomein het Loo bij Apeldoorn... gaat vandaag voor ruim drie maanden dicht. Tot 25 december mag alleen de koninklijke familie de bossen in. De orkaan Mankoet is op weg naar Hongkong, waar hij vannacht aan land komt natuurgeweld trok eerst over de Filipijnen... waar veel schade is aangericht. Zware regenbuien hebben overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt. Ook in de hoofdstad Manila. Ruim 100.000 mensen zijn geëvacueerd. En tot nu toe zijn zeker 12 doden gemeld. Vanaf een lanceerbasis in Californië is de satelliet ISAT-2 van de NASA gelanceerd. Die gaat met lasertechnologie metingen doen aan zeeijs en gletsjers. Het ijs op Antarctica, Groenland en op de Noordpool... is de afgelopen tientallen jaren flink afgenomen door de klimaatverandering. Max Verstappen start bij de grote prijs van Singapore morgen van de tweede plaats. In de kwalificatie was alleen Lewis Hamilton sneller. Het stratencircuit in Singapore heeft 23 bochten, meer dan iedere andere baan in de Formule 1. Dat is een voordeel voor Max Verstappen, die op de rechte stukken vaak achterblijft bij de concurrentie van Mercedes en Ferrari. Het weer, landt inwaarts nog een enkele bui, maar ook van tijd tot tijd zon bij een graad of 18.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 don't. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl You. I'm all messed up, I'm so out of line. Yeah. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around. beautiful. last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go.